met het NOS-journaal. Joodse organisaties in Vlaanderen zijn diep teleurgesteld over een toespraak van de Belgische koning Filip. Hij noemde de situatie in Gaza een schande voor de mensheid... en zei dat Europa zijn leiderschap sterker moet laten gelden. De vorst liet zich niet eerder zo kritisch uit over Gaza. De Joodse organisaties begrijpen niet dat de koning zich niet uitsprak over de Hamas-aanval van 7 oktober... en de Israëlische gijzelaars. Volgens de omroep VRT zijn de uitspraken van koning Filip vooraf goedgekeurd door de Belgische regering. Het staakt het vuren in het zuiden van Syrië lijkt stand te houden. De wapenstilstand ging gisteren in, maar gevechten gingen door. Vandaag bleef het volgens journalisten en getuigen relatief rustig. In de stad Suweida werd hevig gevochten tussen de en de Bedouinen... waarbij ook het regeringsleger en Israël betrokken raakten. Volgens Syrië zijn de Bedouinenstammen vertrokken en zijn de gevechten daarmee voorbij. Hulporganisaties maken melding van een groot tekort aan voedsel in het gebied... overvolle ziekenhuizen en publieke executies. Nederland wil dat er een onderzoek komt naar het geweld van de afgelopen week. Dat maakt demissionair minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken bekend. Illusionist Hans Klok heeft zichzelf verwond tijdens een optreden in Scheveningen. Het ging mis tijdens een act met sabels. Zijn manager zegt bij Omroep West dat Klok aan zijn arm gewond raakte. Ondanks de verwonding ging hij door en maakte hij de show af. Na het optreden werd hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de wond gehecht. Volgens zijn manager gaat het weer goed met Hans Klok. Een magneetvisser heeft in Den Haag een tas met 18 vuurwapens opgevist. De tas lag in een sloot. Een deel van de wapens is echt, melden meerdere media... na berichtgeving van de lokale site Regio 15. De politie spreekt van een bijzondere vondst. Het is onduidelijk van wie de wapens zijn en hoe lang ze al in het water lagen. De tas met wapens is meegenomen voor onderzoek. Het weer, de nacht verloopt op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 15 graden. Komende dag begint de dag met zon. Vanuit Zeeland volgen dan enkele buien. daarbij is ook hagel of onweer mogelijk.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 sinking a it ain't no job. It's live, live, it's all the way live. Don't even have to walk, don't even have to drive. Just slide, slide, slippity slide. Just forget about the troubles in your nine to five and just sail on.